Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het aantal gevallen van baarmoederhalskanker kan flink omlaag als het bevolkingsonderzoek anders wordt uitgevoerd. Dat zegt de Gezondheidsraad. Nu worden alle vrouwen die aan het onderzoek meedoen direct onderzocht op baarmoederhalskanker. Volgens de raad is het beter om vrouwen eerst te onderzoeken op het virus dat de kanker veroorzaakt. Die test is namelijk nauwkeuriger. Vanwege de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Grímsvötl is het luchtruim boven het eiland gesloten. Ook het internationale vliegveld bij Reykjavik is dicht vanwege een aswolk. Het zuidoosten van IJsland is bedekt met een laag as en de bevolking is gevraagd om binnen te blijven. De aswolk drijft in de richting van Groenland en daarom heeft de rest van Europa voorlopig geen last van de aswolk. President Obama heeft tegenover de grootste Joods-Amerikaanse lobbyorganisatie herhaald dat de grenzen van 1967 het uitgangspunt moeten zijn van de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Hij hield dat afgelopen week ook voor aan de Israëlische premier Netanyahu. Die zei na afloop van het topoverleg dat hij daar niets in ziet, omdat vrede niet gebaseerd kan zijn op illusies. In Jemen hebben gewapende mannen het gebouw geblokkeerd waar president Saleh zijn belofte om af te treden vandaag moet tekenen. Het zijn aanhangers van Saleh en ze zijn het niet eens met de overeenkomst. Daarin staat dat Saleh niet wordt vervolgd als hij binnen een maand aftreedt. Oud-premier Balkenende heeft een vierde eredoctoraat gekregen. De titel werd hem toegekend door de Hofstra University in New York. Balkenende kreeg doctoraat vanwege de hervormingen die onder zijn leiding zijn doorgevoerd op het gebied van onder meer sociale zekerheid en volksgezondheid. De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat tussen ADO Den Haag en FC Groningen. De Groningers wonnen thuis met 2-1 van Heracles, ADO won van Roda JC.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 yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow yesterday hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. <laughs> goed hè? En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk uh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia een top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je toen het gaat natuurlijk, ja. hè, dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met Brandend En op 4 Salvador Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja, die moet, die moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, vind, heeft, vind, ik, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerk, een kar met paard Een slagerij, J. van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u waarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Dit dorp ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En de dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? song. C'est le bal des gens bien, demoiselle que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies, les folies sont affaires de bon rien. On n'oublie pas les belles manières, on demande au papa s'il permet, et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage qu'un mètre environ nous sépare. Nous vaurons par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie Qu'ils se méfient Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien Regardez, les parents, si le retien n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, promettons d'être sage comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. juste avant, le avant mariage. mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 ABBA, uh, A, eh, ABBA bedoel ik. niet ABBA, ABBA. Oh, ABBA. <laughs> I Have A Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je burying under some of love. I pray. Ramona, we'll meet beside a waterfall. your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor at your doorstep and picture me there. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. then came Act two you seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? tale. You can take the future. Ja, nou, dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent dat we eh, dat nou, eh, Joop? Anifert Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have A Dream. Op 8 in de top 1000 eh, van Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan nou, zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met een Living Doll. Maar, dan moet ik even bijzeggen dat dit niet origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert.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 Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last freedom located out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, sleep and walk, living out. Loving, loving, loving, loving. Got to do my best to please, it, just Does anybody know where the toilets are? Mike? Was all this money really had to go to charity? Not Michael! Hi, Cliff! It's me! Who are you? Oh, great joke, your majesty! Got myself crying, talking, sleeping, walking, living the whole damn <laughs> dog! yeah, that's the point. So listen, look, we gotta clear up here tonight. waren de Young Ones met uh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met de Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa wijk. Haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad op stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg vermoeid zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. geen lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.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 Whisper to me Tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind. I've got to know. Should I hang up or will you tell him?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 Ja. Nee, Sinterklaas zit te <laughs> oh, het over. Nou, nee, die komt uh, volgende zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Jo. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol. Cassian Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Kamelang In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Tempo doel het is voorbij. Kasian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasian, het is voorbij. wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag. De weduwe van Indië ben jij. zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Eerlijk klerk Hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Cassian, het is voorbij. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.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 I did it my way. Yes, van gehoorzaamheid. Dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Golden ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley de Rockers.